Lot met het NOS Journaal. In een wolkentorens ter wereld. De bewoners zijn geëvacueerd. Er zijn geen meldingen van gewonden. Het vuur heeft zich over tientallen verdiepingen verspreid. De omgeving is afgezet omdat er veel puin naar beneden valt. In 2015 brak er ook brand uit in deze wolkenkrabber. Ook toen vielen er geen slachtoffers. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is veroordeeld tot een geldboete van 4000 euro voor het organiseren van een demonstratie. Volgens de rechter in Moskou was de demonstratie van vorige maand illegaal. Navalny houdt vol dat er helemaal geen officiële toestemming nodig was voor de betoging. Het werd de grootste demonstratie in jaren tegen de Russische president Poetin. Navalny wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in Rusland volgend jaar, maar dat is verboden vanwege een veroordeling voor verduistering. Volgens de oppositieleider is die veroordeling politiek gemotiveerd. In de Amerikaanse staat Nevada is een Duitse toerist en zijn instructeur omgekomen bij een parachutesprong. De twee maakten een tandemsprong met één parachute. Het is niet duidelijk of de parachute niet goed openging of dat er iets anders is misgegaan. Voetbal dan. PSV is voor het eerst in 44 jaar niet actief in een Europees hoofdtoernooi. Na de 1-0-nederlaag thuis tegen NK Osijek vorige week... verloor het vanavond in Kroatië opnieuw met 1-0. Daarmee komen de Eindhovenaren niet verder dan de derde voorronde van de Europa League. Beter nieuws voor de Nederlandse voetbalvrouwen. Zij hebben zich geplaatst voor de finale. Oranje was in Enschede met 3-0 te sterk voor Engeland. Het is voor het eerst dat, dat het vrouwenteam de finale van het EK haalt. Die wordt zondag gespeeld in Enschede. Nederland neemt het dan op tegen Denemarken. Het weer dan nog.